Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Rijke landen moeten stoppen met de extra boostershots van het coronavaccin. Want eerst zijn de arme landen aan de beurt. Dat vindt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er over de hele wereld in totaal zo'n 4 miljard prikken gezet, maar die zijn niet echt eerlijk verdeeld. More than 80% have gone to high and upper middle income countries, even though they account for less than half of the world's population. In Amerika en Duitsland denken ze erover na om mensen een derde prik te geven... om ze nog beter te beschermen tegen de Delta-variant. En in Israël zijn ze daar al mee begonnen. De WHO wil dat die landen daar voorlopig mee stoppen... zodat die prikken verdeeld kunnen worden over armere landen. De politie in Beirut heeft traangas en een waterkanon gebruikt tegen mensen die protesteren tegen de regering daar. Precies een jaar geleden was er een enorme explosie in de stad. Er vielen 218 doden en duizenden mensen raakten hun huis kwijt. Demonstranten zijn boos omdat de wederopbouw totaal niet opschiet. Er is ook nog niemand gestraft voor de explosie. voetballer Christian Eriksen was vandaag voor het eerst sinds zijn hartstilstand weer bij zijn club Inter Milan. Op een filmpje is te zien hoe hij wordt onthaald door zijn teamgenoten. Bijna twee maanden geleden zakte Eriksen in elkaar tijdens een wedstrijd op het EK. Hij heeft nu een defibrillator om te voorkomen dat het nog eens misgaat. En de Olympische Spelen zijn nog niet eens afgelopen of de volgende oranje ploeg staat alweer klaar. Op het Jaarbeursplein in Utrecht werden de sporters gepresenteerd die Nederland volgende maand vertegenwoordigen op de European Life Goals Games. Het is een sporttoernooi voor mensen die het niet altijd even makkelijk hebben gehad in hun leven. Coach Jasper. Dan moet je denken aan ja, vluchtelingen, mensen met een sociale kwetsbaarheid of met een eh, psychische kwetsbaarheid, daklozen, verslaafden. Eh, ja, het is heel gemeleerd eigenlijk. Het gaat dan ook niet per se om wie het hardst kan rennen of het best kan keepen. Het gaat om verbinding, legt Carlijn van de organisatie uit. Wij geloven erin dat sport echt grip eh, kan, geven in iemands leven. Uh, dan... Vooral houvast en eh, ook een bezigheid die je in de dag kan hebben. Het toernooi is dus volgende maand in Utrecht. Op het Jaarbeursplein wordt speciaal een stadion gebouwd. En het weer nog. Vanavond verdwijnen de meeste buien en vannacht is het overal droog. Morgen eigenlijk net als vandaag. Eerst best veel zon, later weer een paar felle regen- en onweersbuien. Het wordt 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A7 Den Oever Heerenveen staat bij Zand een file van 3 kilometer...